Een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het nos De Bosnisch-Servische generaal Tolimir is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... veroordeeld tot een levenslange celstraf. De rechterhand van Radko Mladic kreeg de straf... vooral voor zijn rol in de genocide in Srebrenica. Na de inname van de Bosnische enclave in 1995 door het Bosnisch-Servische leger... werden daar duizenden moslims gedood... Tolimiers Informatie- en Veiligheidsdienst zou de genocide in Srebrenica grotendeels hebben gepland en uitgevoerd. Tijdens het proces heeft hij altijd volgehouden dat hij niet in Srebrenica is geweest tijdens de moordpartij. Buitenlandse toeristen blijven voorlopig welkom in Amsterdamse koffieshops. Dat heeft minister Opstelten gezegd... naar aanleiding van het besluit van de gemeente om een bloverbod in te stellen op scholen. Het verbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. In het regeerakkoord staat dat alleen ingezetenen toegang krijgen tot coffeeshops. Maar er staat ook in dat er maatwerk wordt geboden. Volgens minister is het Amsterdamse besluit een voorbeeld van lokaal coffeeshopbeleid. Nederland, België en Luxemburg willen de Syrische oppositie helpen... bij het opzetten van een officiële vertegenwoordiging in Brussel. Dat hebben de Benelux-landen toegezegd tijdens een bijeenkomst in Marokko. Meer dan 100 landen hebben daar verklaard dat ze de coalitie van oppositiegroepen beschouwen als de wettelijke vertegenwoordiger van het Syrische volk. Europeanen doen dit jaar voor 305 miljard euro aan aankopen via internet. Dat verwacht de Europese koepelorganisatie van webshops. Daarmee stijgt de omzet van webwinkels met zo'n 22 ten opzichte van vorig jaar. De groei is vooral te danken aan Zuid- en Oost-Europese landen. Voor Nederland wordt een groei van zo'n 10 verwacht... In West-Europese landen is internetshoppen al langer gemeengoed en daardoor is de groei in deze landen lager. Het weer, regen en natte sneeuw, maar af en toe ook zon. Morgen zon en bewolking, in de avond wat neerslag, een koude zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 5. En verderop 3 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. A2 Utrecht richting Den Bosch voor het knooppunt Dijl 3. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knooppunt Benelux 5 kilometer door een ongeluk op de A15. A9 richting Alkmaar. 3 kilometer voor knoop Rotterpolderplein. A13 richting Den Haag. Daar staat bij Delft-Noord 5 kilometer. En richting Rotterdam 5 kilometer bij de afwitberg en Roodreis. A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse 5 kilometer. En verderop bij knoop het Vaanplein ook 5. En verderop richting Gorkum nog eens een keer 3 kilometer bij Sliedrecht West. Op de rijbaan richting Europort, daar is de Botek-tunnel afgesloten door een ongeluk met vijf auto's. Al het verkeer wordt daar omgeleid via de botek Er staat inmiddels 6 kilometer voor de Botek-tunnel. A20 richting Gouda, bij Knopen 4 en bij Moordrecht 5 kilometer. En richting Hoek van Holland staat 4 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. A27 Utrecht richting Almere bij Bilthoven 3. En richting Gorkum staat voor Lexmond ook 3 kilometer. En een stukje verderop 3 kilometer voor de brug Gorkum. A28 Utrecht in de richting Amersfoort bij Leusden 3 kilometer. En op de rijbaan richting Utrecht staat ook 3 kilometer bij Leusden. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Hoogvliet 7 kilometer.